Ik ben eigenlijk op zoek naar hoe kan je dit het beste regelen, zodat het ook effectief is. Want ik ben het volledig eens met iedereen die zegt, ja, dat, moet, dat is gewoon niet normaal dat je een blauwdruk kunt hebben van hoe je een 3D-wapen maakt en dat het ook nog eens relatief makkelijk te maken is. Dat willen we niet hebben. Er werden vorig jaar 14 3D-wapens gevonden in Nederland. In Duitsland werd zo'n zelfgemaakt geweer zelfs al eens gebruikt bij een aanslag, twee jaar geleden. Dat is hier nog nooit gebeurd. Vannacht hebben opnieuw 58 asielzoekers in Ter Apel op stoelen moeten slapen, meldt RTV Noord. Het centrum is er al maanden over vol. Afgelopen weken moesten vaker mensen noodgedwongen op een stoel in een wachtruimte de nacht doorbrengen. Gisteravond hebben de gemeenten afgesproken dat ze zo snel mogelijk duizenden tijdelijke opvangplekken klaarmaken om iets aan de nood te doen. Er komt geen vaccinatieplicht in de kinderopvang. De Tweede Kamer had daar twee jaar geleden een wet over aangenomen. De bedoeling was dat de opvang kinderen en medewerkers kon weigeren... als ze geen prik tegen bijvoorbeeld rode hond of polio hadden gehad. Maar omdat de coronavaccinatie daar ook onder valt... vinden veel partijen toch geen goed idee. De Eerste Kamer heeft de wet nu weggestemd. En over een paar dagen kun je over de grens in Duitsland een stuk goedkoper tanken. Vanaf volgende week gaat daar de belasting op benzine omlaag. Deze mensen bij de grens in Overijssel rijden dus binnenkort ook even om. Eigenlijk ben ik ervoor om eh, in je eigen buurt, in je eigen omgeving eh, je geld te besteden. Maar ja, je portemonnee telt toch ook mee? Ja. Dus dat zal voor mij misschien wel een reden zijn om weer de grens over te gaan. Nederlandse pomphouders bij de grens balen wel. Ze verwachten dat een hoop omzet straks naar Duitsland gaat. Het weer, te trekken buien over, maar ook af en toe een zonnetje.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 Dat heeft te maken met een ongeluk op eh, de A10 voor de Koentunnel richting Zaanstad. Op de A9 richting Alkmaar, vijf minuten extra bij het knooppunt Rotterpolderplein door een vrachtwagen met pech. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het.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 en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook minister Jessel Gus is voor een verbod op het verspreiden van ontwerpen voor 3D-wapens. Ze schaadt zich daarmee achter een oproep van politie en het Openbaar Ministerie. Die zijn bezorgd over de opkomst van geprinte vuurwapens. Medewerkers op Schiphol dreigen weer met acties, zegt vakbond FNV. Beveiligers en bagageafhandelaars vinden de werkdruk te hoog. Als er 1 juni geen akkoord is over minder werkdruk, volgen er acties. Journalistenvakbond NVJ is boos op het CDA in Limburg... vanwege een meldpunt tegen journalist Joep Domen. Dat werd gisteren geopend door oud-gedeputeerde Gert Driessen. Volgens de NVJ is zo'n meldpunt alarmerend en schadelijk. Het weer. Vanavond nog een enkele bui, vooral in het oosten van het land. Morgen overdag geregeld zon en dan wordt het zo'n 18 graden.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 And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, Green, green grass, blue, blue sky. You better throw. Green, green girls, blue, blue sky. You better van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. CFM Zomer. en zomerhit.